Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe strengere wachtgeldregeling voor politici geldt ook voor huidige Kamerleden. Dat meldt RTL Nieuws. In het bezuinigingsakkoord van vorige maand is afgesproken dat Kamerleden na hun vertrek maximaal drie jaar en twee maanden wachtgeld krijgen. Net zolang als de maximale WW-duur. De nieuwe maatregel gaat in op 1 september 2012, dus voor de verkiezingen. In 2010 werd de wachtgeldregeling ook al versoberd. De maximale duur werd toen verkort van 6 jaar naar 4 jaar. Er zijn geen aanwijzingen dat meisjes in het instituut Sint-Anna in Heel een onnatuurlijke dood zijn gestorven. Dat concludeert de commissie Hubbe, die de 40 sterfgevallen uit de jaren 50 heeft onderzocht. Afgelopen zomer verschenen berichten over een opvallend hoog sterftecijfer in de meisjesinstelling tussen 1952 en 1954. Maar volgens de commissie wijkt het sterftecijfer in de jaren nauwelijks af van het te verwachte cijfer. Het ging om meisjes met een zeer ernstige handicap. De Colombiaanse terreurorganisatie FARC bevestigt dat ze een Franse journalist heeft gegijzeld. De verslaggever verdween vorige week tijdens een gevecht van het Colombiaanse leger met FARC-strijders. De Fransman deed verslag van een missie van Colombiaanse militairen. Volgens de FARC maakte hij propaganda voor het leger. De terreurorganisatie ontvoerde vroeger vaak mensen, maar zei kort geleden daarmee te stoppen. Vorige maand werden de laatste gijzelaars vrijgelaten. Er waren tien agenten die 14 jaar hadden vastgezeten. Wat er met de Franse journalist gebeurt wilde de FARC nog niet zeggen. Het weer blijft bijna overal droog. Alleen in eh, aan zee vanavond kans op een bui. Morgen half tot zwaar bewolkt. In het westen af en toe wat lichte regen. Smiddags ook in het binnenland een bui. Het wordt dan 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De files van de avondspits lossen over het algemeen snel op. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Zo staat er een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Deil 16 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn daar wel weer vrijgegeven. A12 Utrecht richting Arnhem bij Driebergen 5. A15 van Gorkum naar Nijmegen bij knooppunt Deil 5. A27 Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en Lexmond 4. Verderop voor de brug bij Gorkum 4.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 Want ik heb eh, een cd hier in mijn handen. The Best of Gary Rafferty. En daar staan maar liefst 16 tracks op. En deze cd werd uitgebracht in 1999. Dat is alweer zo'n 9 jaar geleden. Ik ben benieuwd of hij in die tijd nog meer mooie nummers gemaakt heeft. Je hoort er eigenlijk niet zo gek veel meer van hè. Nou ja, dat doe je ook niet van de folkgroep Kalis hier uit Nederland. The World Turned Upside Down van hun eigen genaamde CD Kalis. 1649 to tussen George's Hill, a ragged band of golden diggers came to show the people's will. They defied the landlords and they defied the laws. They were the dispossessed reclaiming what was this. We come in peace. divided we will make whole. So it can be a common treasury for all. This up a opportunity we do the same. No man has any right to buy and sell the earth for private gain, by fifth and murder this whole land. Now everywhere the walls rise up a dead man. They make the laws to chain us wild. The closing They send a hired man and troopers to root out exclaim, claim. Tear down their cottages, burn down their corn. They were dispersed, but still the vision lingers on. Your poor. Alles hier uit eh, Nederland. Zij brengen een beetje, ja, Ierse klanken. Maria Muldaur is een dame die altijd gezegd heeft van... het maakt me niet uit of mijn cd's echt goed verkocht worden. Ik wil gewoon de muziek maken die ik mooi vind. I am sailing. I'm sailing, sailing. Blues, bezongen door eh, Maria Muldaur, Een dame die haar eigen nummers allemaal schrijft. En hier deed ze het samen met Del Rey en Steve James. dan zie ik je dan. Prachtige muziek van eh, Agda en de Munnik. Een cd die eh, nog niet zo gek lang geleden is, eh, is uitgekomen. Hè? Ilse de Lange, ook zij heeft een nieuwe cd uitgebracht. de fans hebben toch ruim twee jaar moeten wachten... totdat die nieuwe cd weer op de planken lag. Want The Great Escape, die is van drie jaar geleden. Nee, de nieuwe cd heb ik nog niet in mijn bezit hoor. Ze gaat wel een beetje meer terug naar haar roots. De country music op haar nieuwe cd. Wat meer banjo, wat meer mandoline. U moet maar eens een keer goed luisteren naar die cd. These will fall again. The wind comes crawling in. The rain with all its sin captures me again. The words that threw my way. Filled my soul with pain My anger into space Almost found its way again Questions to embrace Feelings that you face In this holy land A desert made of quicksand Streets that lead you there places of your fear Some force pulls you in The shadow world geleden toen kwam eh, Rod Stewart uit met een eh, cd die hij noemde It Had To Be You, The Great American Songbook. Ik denk dat hij heel goed geluisterd heeft naar de cd van Harry Connick Jr. Forever For Now. Want daar staat ook zo'n big band op met It Had To Be You. to be you. It had to be you.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 Gave me a thrill with all your faults. I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you never be cross try to be boss They wouldn't do For nobody else Gave me a thrill Whether you're false I love you still Baby, it had to be you Wonderful you Had to be you Een heel korte versie van It Had To Be You. Wat ik daarnet zei over Rod uh, Stewart wil niet zeggen dat ik dat geen prachtige cd vind hoor. Ik vind hem klasse, werkelijk schitterend. A cigarette that bears a lipstick's traces An airline ticket to romantic places And still my heart has wings Two lovers on the street who walk like dreamers. Oh, how the coast of you claims. These foolish things remind me of you. How strange, how sweet to find you. still. near to me The sigh of midnight trains in empty stations Silk stockings thrown aside Dance invitations Oh, how the ghost of you claims These foolish things These Foolish Things. Het is eh, op Radio 2 in de tijd dat deze cd uitkwam helemaal grijs gedraaid op eh, allerlei zenders. En vooral eh, Frits Pits die was helemaal weg van deze cd. Treintje Oosterhuis, zij heeft het ook gedaan met een groot orkest achter zich hè?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 Maar de oude Willem was kras voor zijn jaren. En in het huis dat nooit echt thuis zou worden, leek het alsof hij voor zich uit zat te staren. Maar wreef hij over zijn ring, van de herinnering, als de wind door zijn weinige haren. En zo zacht dat alleen zij het hoorde. Sprak hij fluisteren deze woorden. Soms, lieve Anne, is de wereld zo boos. En dan droom ik van dagen van toen. En ik denk dan maar steeds weer dichter bij jou. Bij het verstrijken van ieder seizoen. En het veld al 80 jaar steek, is niet meer bestand tegen de wereldse kou. Al zijn mijn botten versleten, is fijn om te weten dat mijn hart veilig thuis is bij jou. Alle dingen die vandaag nog gebeuren varen al snel in zijn hoofd. De kalender waar we allen naar leven, is als as in de kachel verdoofd, Maar de dagen van toen, de allereerste zoen, het moment dat hij haar trouw beloofde. En haar liefde die hem deed blozen, zijn zo helder de dauw op de rozen. Soms, lieve Anne, is de wereld zo boos en dan droom ik van dagen van toen. En ik denk dan maar steeds weer dichter bij jou, bij het verstrijken van ieder seizoen. En het vel waarin ik al tachtig jaar steek niet meer bestand tegen de wereldse kou. Al zijn mijn botten versleten, is fijn om te weten dat mijn hart veilig thuis is bij jou. Al zijn mijn botten versleten, is fijn om te weten dat mijn hart al veilig thuis is bij jou. wel. We gaan weer terug naar, uh, naar Betus. Ja, dat is eh, een, liedje met een verhaal. Eh, we gaan terug denk ik naar, verdenken. 69. Mijn eerste, nee, is niet mijn, nee, mijn eerste zwemles. En mijn enige zwemles. En eh die zwemles was een, eh, ik meen in het voorjaar ergens, het was 17 graden. En dan denk je van, nou, dat is lekker 17 graden, lekker binnen, weet je, maar Nee, niks van met de pas hier buiten. Want ik had er de balen van meteen op. En het, en het ging, het ging zo'n beetje zo. De zwemboekskrang En ik bang voor die hoog, voor de snottert. Want ik dorst niet in het diepe in. Dan ben ik geen moeilijk mens, maar het heeft nooit echt gebotteld. Dus de en in. Het is alweer een hort geleden, de zomer was te lood. Koud uitgegleden, de jas nog gewoon op stroot dus met vel. Overal een mens maar vel het. Stonk op de rand bij het trepje kloor. Viel plat op de pen, zien het worden. Je vroeg je af wat een mens soms zoekt. Een brandend gevoel en niet verloren je striemen op de buk, Dan was ik het Kulke aan doch om waterruim te zwemmen. Gewies nooit wat erin kwam of was zat. Een zeksel of misschien iets van een mens met die grote mennen. En de water was ook nog eens heel erg nat. Laat op de pens in het water. Die vroeg je af wat een mens soms zoekt. Een brandend gevoel en niet verloren. Rode striemen op de buik. Derrick trouwde, want alles was al de vrouw gekomen. De pastoor had zelfs al gebeld gehad. Dus Dirk met stieve knoken, u het huwelijksbed geklommen. Zij de trouwdag is dan wel een warm bad. Maar viel plat op de pensie in het water. Je vroeg je af wat een mens soms zoekt. Een brandend gevoel en die verloten. Rode striemen op de buik. Dick van Altena met een heel, eh, ja, eigenlijk toch wel een heel serieus liedje, Lieve An. En daarna rode streamen, oftewel de zwemles. Crystal Gale, Don't It Make My Brown Eyes Blue.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 Ze noemden zich naar de Nile, ze noemden zich naar de, de Big Sea. Ze hadden allerlei namen met grote namen, alle grote rivieren, grote zeeën hadden ze al gebruikt. En het wilde maar niet lukken met hun muziek. Ze veranderden van muzieksoort, ze gingen meer poppy muziek maken en noemden zich de Little River Band. En sindsdien ging het als een spier voor deze heren. van de CD Monsoon. Vraagt u zich ook wel eens af van wat gebeurt er met de beroemde zangers en zangeressen? Ze maken een cd en verdwijnen dan even in het niets. Misschien dat ze weer terugkomen met een andere cd. Misschien wel beter als de eerste. Down on my knees, I'm begging you kent u zeker wel, hè? That Could Be The Last Time van de Rolling Stones. Muziek die wereldberoemd is en ook uitgebracht wordt door andere artiesten. Onder andere door The Tractors. de muziek dus van de Rolling Stones nu omgezet door eh, andere artiesten, onder andere de Tractors en CD, Stone Country, zo noemen ze de CD. En als u liefhebber bent van country music, dan zou ik u adviseren, luister ook eens een keer naar het programma Country Track via uw eigen favoriete omroep.